Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oud-NOS-journaalpresentator Harmen Season is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Season werkte in de jaren 60 als DJ bij Radio Veronica. In 1969 kwam hij bij de NOS. In de decennia daarna groeide hij uit tot een van de bekendste televisie-nieuwslezers van Nederland. Season stond bekend om zijn rustige presentatiestijl. Na een kort uitstapje naar TV10 keerde hij in 1989 terug naar de NOS... waar hij tot september 2002 de TV-journaals presenteerde. Daarna was Siezen jarenlang te zien als presentator van de Nationale Nieuwsquiz bij de NCRV. Harming Siezen was 84 jaar. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken heeft op de NAVO-top in Brussel gereageerd op de Russische raketaanval op de stad Kriviri. Het is duidelijk wie vrede wil en wie oorlog, zei hij. Bij de aanval van gisteren zijn 19 mensen gedood, onder wie zes kinderen. Ze kwamen om het leven toen een Russische raket explodeerde midden in een woonwijk. Ook raakten meer dan 50 mensen gewond. Volgens Moskou was de raketaanval gericht op een restaurant. Er zou een vergadering zijn geweest van Oekraïense militairen en westerse instructeurs. Het dodental door de aardbeving in Myanmar is opgelopen tot ruim 3300. Honderden mensen worden nog vermist. Door de burgeroorlog in Myanmar komt de noodhulp niet overal snel op gang. Na de aardbeving werd er een staakt het vuur afgesproken tussen het militaire regime en verzetsgroepen... om zo beter hulp op de juiste plekken te krijgen. Maar volgens de VN wordt het bestand niet goed nageleefd. Het militaire regime zou de levering van noodhulp beperken voor gebieden waar de bevolking de junta niet steunt. Max Verstappen begint morgen op pole position aan de Grand Prix van Japan. In de slotfase van de kwalificatiesessie zette hij een snellere tijd neer dan Lando Norris en Oscar Piastri. Dan nog het weer. Het is een zonnige dag met in het oosten mogelijk wat sluierwolken. Het is 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden.